En hij heeft een vrij strekke, strakke deadline meegekregen. 11 eh, november, dat is dus al volgende week dinsdag... moet hij zijn rapport inleveren. En daarin staat dan dus ja, met welke partijen met elkaar moeten gaan praten. ook wel welke informateurs daarbij eh, die gesprekken ook kunnen gaan leiden. De dag daarna wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. En de dag daarna komt er een debat over de formatie met Koolmeester bij. Steeds meer jongeren kloppen aan bij reisbureaus om hun vakantie te plannen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. En dan niet van die klassieke reisbureaus in winkelstraten, maar meer persoonlijke reisagenten. Bart van de economieredactie legt uit hoe dat zit. Komt eigenlijk door twee dingen. Het is echt behoefte aan die persoonlijke unieke ervaring. Dus eh, social media die staan vol met reizen naar exotische plekken, mooie natuurreis naar Scandinavië, om het Noorderlicht te bekijken bijvoorbeeld. Je ziet steeds vaker dat reisagenten, zoals ze zichzelf noemen, een beetje die onzekerheid wegnemen nemen bij jongeren. Dus als ze voor het eerst een reis gaan maken, dan ehm, vinden ze het fijn om een soort houvast eh, te hebben. En in dat rapport staat ook dat jongeren dan echt steeds meer gebruik maken van bijvoorbeeld ChatGPT om echt inspiratie op te doen. Maar ze boeken dan uiteindelijk wel echt bij een reisagent voor die zekerheid. Ja, en pas op, kijk uit als je in de auto zit. Want we zijn weer aangekomen op het gevaarlijkste uur op de Nederlandse wegen. De Volkskrant heeft cijfers opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Ze kwamen erachter dat er in november tussen 5 en 6 uur s middags elke dag bijna 40 ongelukken plaatsvinden. Veel meer dan gemiddeld. De cijfers zeggen niet precies waarom, maar andere onderzoeken laten zien dat het in november extra druk is op de weg. En dat mensen moeten wennen aan dat het zo donker is. Ook het slechte weer speelt een rol. Over dat weer gesproken. Vanavond kan er in het noordwesten wat regen vallen. Maar op andere plekken blijft het droog. Bij een graadje of 9 vannacht. Morgen blijft het zacht. Een mix van zon en wolken dan bij 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in Noord-Holland voornamelijk vast rond Amsterdam... door een autobrand op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer... en een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn verschillende rijstroken dicht... en de vertraging van de Ring Noord tot aan het zuiden... richting Den Haag en Rotterdam loopt op tot ruim een half uur. Verder is de Velsertunnel in de A22 dicht richting Beverwijk... door een te hoge vrachtwagen... Omrijden kan door de Wijkertunnel in de A9. Op de omliggende wegen voor de aansluitingen met de A22 loopt het ook vast.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 D66-corrivee Wouter Koolmees wordt de verkenner in de kabinetsformatie. Hij gaat nu alle fractievoorzitters polsen over hun voorkeuren voor een mogelijke coalitie. Op basis van die gesprekken komt hij met een advies over het vervolg van de formatie. De meest pessimistische scenario's over de opwarming van de aarde komen zeer waarschijnlijk niet meer uit. Maar het gaat ook niet lukken om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden, verwachten deskundigen van de VN. Het kookadvies voor drinkwater in Utrecht en omgeving is ingetrokken. Eind vorige week werd ontdekt dat het water vervuild was.